uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Russische president Poetin lijkt niet naar Istanbul te gaan voor een gesprek met Zelensky. De Oekraïense president riep Poetin zondag op persoonlijk met hem in gesprek te gaan in de Turkse stad. Maar de naam van Poetin staat niet op de lijst van de Russische onderhandelingsdelegatie. Het is voor het eerst in drie jaar dat Oekraïense en Russische diplomaten gesprekken hebben gepland. De Amerikaanse president Trump gaat niet naar Istanbul waar die gesprekken vandaag beginnen. De meeste Nederlanders steunen uitbreiding van het aantal militaire activiteiten zoals het kabinet wil. Ook als die uitbreiding voor extra overlast in de eigen omgeving zorgt. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas. Uit de enquête blijkt dat een groot deel van de Nederlanders bezorgd is vanwege oorlogsdreiging. Bijna 6 op de 10 Nederlanders zijn voor een verhoging van het defensiebudget. Nu is dat nog 2 procent. En de meesten vinden daarvoor, dat daarvoor de staatsschuld mag oplopen. In België wordt nog altijd gezocht naar een ontsnapte gevangene. De gedetineerde was samen met vijf anderen over het metershoge hek gesprongen van de gevangenis in Saint-Hubert, in het zuiden van België. De vijf anderen zijn inmiddels aangehouden. Volgens de Vlaamse omroep VRT is de nog voortvluchtige gevangene niet gevaarlijk. En met nog één wedstrijd te spelen is PSV de nieuwe koploper van de eredivisie. De Eindhovenaren wonnen thuis met 4-1 van Heracles... terwijl Ajax met 2-2 gelijk speelde bij FC Groningen. Daardoor heeft PSV nu één punt voorsprong op de Amsterdammers. Zondag wordt duidelijk welke twee ploegen samen met Twente en AZ gaan spelen voor het laatste Europese ticket. En Almere City is gedegradeerd. RKC kan alleen in theorie nog direct de degradatie ontlopen. Het weer in het midden en het zuiden van het land eerst vrij veel bewolking. In het noorden is het al snel zonnig. In de loop van de dag breekt dan overal de zon door.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 om met de Oekraïense president Zelensky te praten over een staakt het vuren. Er gaat wel een Russische delegatie met diplomaten, maar zonder Poetin. De voortdurende Israëlische aanvallen in de Gazastrook laten volgens Qatar zien... dat het land niet is geïnteresseerd in een staakt het vuren. De premier van Qatar zegt dan ook weinig te verwachten... van de onderhandelingen die in zijn land plaatsvinden. Met nog één wedstrijd te spelen is PSV de nieuwe koploper in de eredivisie. De ploeg won van Heracles, terwijl Ajax punten verspeelde bij FC Groningen.